Dat is een misdaad tegen de menselijkheid, zegt deze stichting die opkomt voor Jezidis. Zij hebben onder dwang eh, ja, bijvoorbeeld eh, huishouden moeten verrichten... voor kinderen, voor haar, haar man eh, moeten zorgen. Jezidis zijn een Koerdische minderheid in Syrië. Hasna A zegt nu dat ze nooit deze vrouwen als slaaf heeft gebruikt. De afgelopen jaren zijn al meerdere IS-vrouwen veroordeeld... voor hun steun aan de terroristische organisatie. Maar deze zaak is uniek omdat ze ook terecht staat voor slavernij. In Apeldoorn hoeven ze niet langer hun drinkwater te koken. Er zat een poepbacterie in het drinkwater daar, maar daar is nu geen sprake meer van, zegt waterbedrijf Vitens. Alle voorraadkelders zijn inmiddels gevuld met schoon water. En het Nederlands elftal draait alvast warm. Vanavond spelen ze in de Nations League tegen Duitsland. Ook deze oranje fans zijn alvast bezig met hun warming-up in München, vertellen ze bij het AD. Ja, heerlijk. Lekker voorbereiden met een eh, pilsje erbij en vanavond eh, onze mannen aanmoedigen. Jazeker, ja, we zijn vanuit eh, Hongarije gekomen. Ik ben nog echter fan, ik was er zaterdag al. Hey, de land voor dit? Wil je het echt serieus weten? Ja, natuurlijk. 275. En van u? Iets minder, ik denk 250 ongeveer. Om kwart voor negen wordt er afgetrapt. Het weer dan vanavond droog. Het gaat flink afkoelen. In het noorden en het oosten kan het zelfs gaan vriezen. Morgen zon en wolken in de mix bij 12 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat ongeveer 60 kilometer file. De langste file staan op de A4, daarna richting Amsterdam. Voor Schiphol 10 minuten oponthoud. A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Zaandam en Purmerend 10 minuten.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 Eh, toen wij twee acts in deze studio hadden. Namelijk eh, De Autoriteit en deze Kiwi Club. En dat leverde Marcus van Dam een enorme spierpijn op. Kan ik me nog herinneren. Want ja, eh, ze hadden een setje van ongeveer 20 minuten. En nog eens 20 minuten. Ja, dan is het uh, <laughs> gelijk gevuld. Ik kijkt me nog naar aan. Maar goed, welkom bij deze alternatieve FM van deze 10 oktober. Eh, het is ook weer gelijk meteen een eh, bijzondere, want het was voor de tweede keer deze week dat er een songwriter de geest gaf. Ja, ik kan niet. Nou ja, dan moet je dus wel wat eh, verzinnen. <laughs> En, dit keer was het Koen Alvarez. daarover straks meer. Maar we hebben nog gelukkig iemand bereid weten te vinden... die hier straks vanaf 8 uur te horen is. En dat is iemand die ook bij het jubileumfeestje van Manifesto in Horen aanwezig was... En daar ook een live optreden. Ze heeft daar volgens 3 voor 12 Noord-Holland. Ja, en ik kan het weten, want ik ben daar de hoofdredacteur. Eh, ja, hebben ze daar, heeft ze daar heel veel lovende kritieken over gekregen. En dat is Mila Roosendaal. Daar eh, gaan we het eh, straks mee doen. Tussen 8 en 10, vier nummers gaat zij spelen. En we gaan het over alles en nog wat hebben. Dus dat straks. In dit uur is er een opgenomen interview met Jefferson. En dat gaat over zijn muziek en het acteren. Want daar is hij mee bezig. Sterker nog, op het eh, moment dat we dat interview gaan uitzenden... is hij daar ook mee bezig met eh, vooral een uh, filmpremière. Want daar gaat het om. En voor de mensen die al eerder naar, ja, naar de lokale omroep van Zandvoort hebben zitten luisteren... die weten dan in ieder geval dat het zo is... dat ook deze Jefferson al geïnterviewd is door Carina Vera. Dus... Eh, dat eh, gaat straks eh, voorbij komen. En dan hebben wij natuurlijk in het laatste uur nog een live telefonisch gesprek. En dat is met Irina Schouten van Ivy Fox. Want ook die staan op de vooravond om een nieuw singeltje uit te brengen. Een nieuwe single. En dat is Hello Hearts. En die mogen we vanavond draaien. Er zijn er nog meer. Ik ben trouwens nog iets vergeten. Staat me netjes op de socials. Maar ook de nieuwe single van Rena Holt komt vanavond voorbij. Dus dat eh, is een van de nieuwe singles. En een van de mensen die ook gaat komen... want Koen Alvarez, ik zei het al, die komt op 5 december... Ik heb gezegd, ja joh, eh, je hebt het nu één keer afgezegd. Eh, een tweede keer afzeggen, dat betekent absoluut meteen met Sinterklaas mee in de zak naar Spanje. Want hij komt dan op 5 december, maar hij heeft al gezegd... ik ga geen Sinterklaasliedjes spelen. Nou, dat eh, zullen we dan nog wel zien. En op 12 december, dan komt deze dame, en dat is May Evans... Die komt dan bij ons spelen. Nou, dan zitten we bijna tot aan het eind van het jaar bijna helemaal vol. En dit nummer heet Ook van mij. Hou je thuis kom, hou je ook van mij. Als we alles uitdoen, hou je ook. pak voor ontbijt. Lunch en diner bro, ik scheid op de belasting, ik maak altijd dinero. Ik chop bij walk to go, gek als De Niro, are you talking to me? Better think twice bro, ben high van de wiet Dat zie je aan me niet, ben altijd in control Mijn lyrics zo koud als ijsbeer op Noordpool Hekel aan de woud, ik heb een leven opgebouwd Steen voor steen gebouwd, nog steeds ben ik fout De blauwe salty als zout Geef je weer woord, is meekomen nou Ja, mijn klokje is duur, mijn vakje spuurt vuur Maak money elk uur, mijn hart is puur. Het is de A M-loos. Ik mis nooit, schiet altijd in de roos. Ik ze onder daily, het is de Libby die ik koos. Het is de A M-loos. Ik mis nooit, schiet altijd in de roos. Ik ze onder daily, het is de Libby die ik koos. Ik ben naamloos, uit de barrio, ik heb boze gekild. Noem me Mario, de prinses gered en kunst verpakt als crypto. Ik heb geen haast, ben een baas. Praat niet met de hulp, praat alleen met bazen. We spelen hier geen bluff, we spelen pocket azen. Blijf die gat open trekken, eindig in fase. Voor mijn haters, alleen me pik. Choke on this dick, and that's it. Geen aandacht meer voor jullie, ik maak het heet als jullie. Ik rust pas als ik money zie. Ik rust pas met een bag of weed. Mijn rugtas vol met gunnooks. Ik weet, je gaat het vliegen. Het is de M-double-A, M-loos. Ik mis nooit, schiet altijd in de roos. Ik ze onder daily, het is de Libby die ik koos. Het is de M-double-A, M-loos. Ik mis nooit, schiet altijd in de roos. Ik zo onder daily, het is de Libby die ik koos. Het is de M-double-A, M-loos ik mis nooit. Schiet altijd in de roos. Ik was onder daily, het is de Libby die ik koos. Het is de M-A-M-loos. Ik mis nooit. Schiet altijd in de roos. was naamloos met zijn nieuwe single. Pop heet hij. En hij zou uh, vorige week zijn gekomen. Maar toen kwam Sakaram daarvan in de plaats. Dit is Jit. Er is niks wat mij in deze wereld verbindt. Mijn momenten met jou is wanneer ik vertrouwen weer vind. mijn pijn begint. Maak me niet kapot van verdriet. Mm, laat niet los, nog even niet. Ik hou. pijn steeds meer. Ik liefde in diepte, zo diep dat je niet weet hoe dankbaar ik nu ben. Ik hoop dat je nooit vergeet, no. So truly, so truly, my love, so true. Ik heb dit nog nooit gehad, no. So deeply, so deeply, my love. want ik zie jou. Je liefde is genoeg, ik hoef niks anders. Beloof dat je van me houdt, zachtjes. You said that I don't need to get you flowers that you want a little time out in the rain. But maybe I can join you in the water. So that all the tears could wash away. You ask if I could come a little closer. Now it seems you need a bit of space I'll always be beside you when you're walking all alone Even when a million miles astray All your questions I'll find answers to for now out monsoon. You say that you prefer to taste the bitter. But I keep putting sugar in your tea If you feel we're rushing, we can slow it down. I know I can tend to be too sweet. All your questions I'll find answers to for now. Just wait out. Eh, twee even achter elkaar. Uh, Jits met Zachtjes. En deze Koen Alvarez met Monsoon. Die komt dus op 5 december in plaats van vandaag. Uh, dat is dan ook weer bij deze dan duidelijk uitgelegd. En dan was ik er nog even één vergeten af te kondigen. En dat was namelijk May Evans helemaal aan het begin. Want die kwam na de opening van de Kiwi Club. Met ook van mij, want zij komt 12 december, dus een week na uh, Koen Alvarez, eh, hier spelen. Nou, dat hoeft eh, deze dame in ieder geval niet, want die is al twee keer geweest dit jaar. En ze maakt ehm, behoorlijk wat meters als het gaat om de popronde. Hier is Melanie Ryan met Wildfire. Mindset on the road, back's ready to go. All she's ever known. to chase the dreams that keep her up at night. Don't try to hold like home It makes you feel alone Stars will keep her company Tobias Bader dus met zijn nieuwe single. Tenminste zijn eh, laatste verschenen single. En dat nummer dat heette Another Show. Eh, daarvoor hoorde je Melanie na Ryan met Wildfire. Ehm, deze dame die was afgelopen week haar verjaardag aan het vieren. Dus vond ik het wel een goede reden om dan ook maar weer eens iets te laten horen van deze sterrenweldering. Want daar hebben we het over. Never Your Name.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 Ze was eh, eerder deze week jarig en dat is ook een aanleiding om het even te laten horen. Nu een eh, blok wat ik eerder heb opgenomen, namelijk met Jefferson. Want dat heeft te maken met zijn muziek en het acteerwerk wat hij doet. dus ik ga, zou er maar voor gaan zitten, want het is sowieso een nummer wat ik eerst laat horen. En daarna het gesprek en daarna weer een nummer. to tell me I'm just fine You don't know anything Stay with me for one morning Bet you'll be out before they kick the dawn in it don't mean that I'm stressed up all day I'm just fed up with you in here checking on me And I know that you know this Do you think I am too fucked up to focus? It don't mean I don't see it all day It's just hard to keep changing what I have to you have to say You know I stare at black all night. Oh no, no, where's the time? One hour 45 till my alarm starts to get loud. This time I'll throw it out. God damn, it's just that sound. I'm this close to burn out without a doubt. I don't need you to tell me I'm just fine. You don't know anything. You just ask me for your sake, down the line Won't tell you anything And in the end I got confined Is the sobbing of the rain Breaking all these stains I'm crazy overboard Let my life have some this sword. I'm gonna grow, grow, grow, grow I don't need you to tell me I'm just fine You don't know anything You just ask me for Take down the line Won't tell you anything telefoon. Jefferson, mensen, zeg ik het zo goed, Jefferson? Of is het toch... Nee, zeker niet. <laughs> Vertel. Mijn volle naam is Jefferson Jouw Manson. En mijn Instagram naam is Jefferson Manson. Ah. Jefferson.manson. Maar dat is echt oprecht alleen mijn Instagram naam. Gaat heel vaak fout, op interview. Ja, oké. Het is goed dat je het even duidelijk eh, toelicht. Zodat we de volledige naam eh, hebben van jou. Eh, <laughs> maar goed, daar gaat het niet over. Het gaat over iets waar jij mee bezig bent. Want je bent een muzikale duizendpoot. Maar je bent ook bezig in de kleinkunst. Hoe zit dat? Goh, ja, ik studeer dus nu op het moment af aan een toneelschool en kleinkunstacademie. Mhm. En voor mijn afstuderen um, ben ik een nieuw muziekalbum aan het maken. En dat muziekalbum heb ik laatst eh, de eerste hand aangelegd uh, bij jullie in mhm. Zandvoort. Ja, hoe was dat om in Zandvoort aan het werk te gaan voor, voor dit alles? Nou ja, de zee is voor mij een hele bijzondere plek. Daar, daar begint mijn bewustzijn als kind een beetje. Daar beginnen echt de eerste verhalen van hoe ik hè, eh, tot mens ben geworden. Dus de zee is voor mij altijd een plek waar ik me, me kan laten gaan... en mijn problemen in de zee kan stoppen. En dan krijg ik weer allemaal nieuwe dingen terug. Zoals inspiratie voor nieuwe muziek. Ja, eh, omschrijf dat eens. Wat is eh, de nieuwe muziek van Jefferson? <laughs> nou ja, sowieso super tof überhaupt dat eh, dat ik hierover mag spreken met jullie hoor. Er, er, gebeurt zoveel op het moment en, en dit is inderdaad een van die dingen. Maar eigenlijk gaat het over die verschillende dingen die gebeuren en hoe dat soms kan aanvoelen als storm. Ehm, dus eh, mijn album heet vooralsnog The Center of the Storm. Hmm? Wat ik eigenlijk probeer te doen is dat ik alle, alle dingen die om mij heen gebeuren... van films die uitkomen en ehm, nieuwe zangprogramma's waar ik aan meedoe... en um, eh, nou ja, nieuwe ik maken, dingen die geregeld moeten worden, productietechnische dingen die, die geregeld moeten worden, financiën die geregeld moeten worden. Eigenlijk al die werken, al die storm uh, uh, te midden probeer ik eigenlijk mijn rustpunt te vinden en met mijn vrienden en met mijn familie te zijn en in het centrum van die storm te blijven. Ja, ja, en daar is ook het minste wind eigenlijk, hè? Wat zeg je? Daar zit ook de minste wind, hè? daar is vredig en rustig, hè? <laughs> ja. Eh, vertel mij, want, ja, want eh, we zitten aan de kust. Eh, dus we vinden het altijd fijn als de oog van de storm. Ja, daar is het altijd rustig. maar je had het net over film, want daar ben je ook mee bezig. Zeker. ja, er is een film die op het moment in de bioscoop is en die heet Out, O-U-T. En dat is ja, mijn eerste, eerste debuut als, als filmacteur, denk ik, met een hoofdrol. Ja, eh, wat vind je leuker? Acteren of zingen eh, en met muziek bezig zijn? <laughs> Deze vraag ga ik niet beantwoorden. <laughs> nee, ja. Ehm, of is het... Uh, is... muziek. dus, dus op het moment dat we naar beeld kijken en je zet daar muziek onder, dan gaat het beeld pas werken. Mhm. Dus ik denk dat ik me eigenlijk bewust ben van dat beeld en van die muziek. En dat ik eigenlijk zelf probeer zo sterk mogelijke beeldende componenten te maken als acteur of als filmmaker en zo sterk mogelijk een muzikale component te maken als artiest en als ook ja, eh, eh, ja, veel, ja, filmmaker eigenlijk ook. Dus uiteindelijk zal ik altijd toewerken naar die twee componenten, audio en video. Ja, oké. Dus, dus het hoort echt eigenlijk, het is interlinked. Eh, laat ik me anders stellen. wat wat, wat zijn de mooie kanten van zowel het acteren als het muziek maken? Ja, de mooie kanten. Er zitten zoveel mooie kanten aan. Ah, kijk, als jij een, eh, eh, een nummer maakt, dan, eh, dan is dat eigenlijk een vrij simpel proces. Hmm. En het wordt eigenlijk naarmate dat het serieuzer wordt... en naarmate dat het naar distributeurs gaat of naar publishers of naar whatever, daar, daar wordt het eigenlijk minder leuk. Dus wat ik zou zeggen is, is dat creatieve proces voor mezelf, waarin ik zelf nog aan het spuien ben en aan het, nou ja, zoals ik hè, bij jullie in Zandvoort heb gedaan, als ik gewoon lekker met die nummers bezig ben, als ik gewoon lekker aan het brainstormen ben, dat zijn eigenlijk voor mij, mij de mooiste momenten. En daarna, als het dan naar het publiek toe gaat, ja, dan is het niet meer van mij, dan is het, dan is het van ons allemaal. Eh, dus eigenlijk is het mooiste moment binnen mijn creatie, binnen film, zowel als binnen um, muziek, dat moment als het nog voor mezelf is. Moet ik niet ontkennen, hmm? daarna waardering horen en mensen die dan dat pakketje dat jij hebt ingepakt en zo'n mooie strik omheen hebt gedaan, als die dan openmaken en dan teruggeven van kijk eens wat een mooie cadeau ik heb gevonden, dit is wat je ermee bedoelde, dat is heel erg, eh, dat, eh, dat is heel verrijkend als iemand je bericht begrijpt. Ja, nu is uh, op het moment dat wij op elkaar spreken is het eh, maandag. Maar eh, het is donderdag en dan is het de dag van de uitzending. Maar dat is voor jou ook een hele speciale, hè? die 10 oktober. Ja, zeker. Ehm, ja, omdat dat gewoon de dag is waarop, waarop die film voor het eerst vertoond gaat worden in de officiële vorm als première. En 11 ehm, oktober is hij alleen nog in de, eh, in de bioscoop te zien. En daarna, ja, daarna ligt het af hoe goed die dag bezocht is. Ja. Of dat hij in de running blijft. Ja. Eh, de muzikale kant van jou. Want dan gaan we het eh, afronden. de muzikale kant van het verhaal. Waar is Jefferson te vinden op het wereldwijde web? <laughs> nou, je kunt me vinden op Spotify. Daar kan je Jefferson intikken. Of Officer Don't Let Go kan je erbij tikken. Dat is mijn debuutnummer of Brainiac of Burnout. Dat zijn nummers die ik eh, zowel op YouTube als op eigenlijk elk ander platform heb staan. En ja, op Instagram gewoon. Jefferson.mansom. Ik heb een TikTok-account, die heet ook hetzelfde. Ehm, er is een website, ja. Je, als je gewoon Jefferson intikt en je, en je doet iets van een prompt <laughs> met betrekking tot een film of met betrekking tot een serie. Ik heb in Spangler gespeeld, ik heb een Disney Channel series gespeeld. Dan, dan zou er iets omhoog moeten komen. Helemaal goed, dankjewel. hear the walls screeching out, screeching out. Huh, no be scared to walk around. You already in, I hear you screaming out, screaming out, screaming out. <laughs> Don't leave me now. Don't stop just yet. I know you're weak, but I need. you won't get out. You're too far in, I hate screaming now, screaming now, screaming now. Well, well, got you where i my dit Brainiac. En wat je voor het interview hoorde was Burnout van Jefferson. Eh, hij heeft een hele onuitsprekelijke naam. Eh, maar je hebt eh, ook het eh, gesprek wat, wat ik heb met hem kunnen horen. Want dat heb ik eerder opgenomen. Want vanavond is hij bezig met het verhaal rondom zijn film. En dat is wat hij aan het doen is. verder, en dat is een dame die we vorige week hebben laten horen. Zij is nu volgens mij bezig aan de Rock Academie in Tilburg. Ik heb het over deze Celine Ray en Whatever It Is. Can I disconnect from how I feel? I don't wanna feel this anymore Why am I here today? What's the deal? I just wanna get my foot out the door I, I, I try to live in glasses shared a brain. Don't think anything like this. We're not telepathic. And everyone around us thought this would never break apart. But it was always in the cards. Cause I know for a fact it was never gonna work. And if you would try to go back, it would only make you hurt. Don't regret a thing about us and I miss your love. This may sound absurd I know for a fact it was never gonna work It was never gonna work It was never gonna work Now we has been doubt Cause I know for a fact it was never gonna work. I only thought about myself when I should have put you first. Cause I know for a fact. En dat is de nieuwe single van Deno. Die komt morgen uit. En dat heeft ook eh, te maken, want dat is ook best een, eh, een interessant verhaal. Want hij eh, was op een gegeven moment bij een technofeestje. En hij had een bepaalde emotie. En dat ging over zijn gestrande relatie. En daar gaat eigenlijk het hele verhaal over. Dit was, is zijn debuutsingle die morgen gaat verschijnen. Je moet het morgen maar even nalezen, want morgen komt het online bij 3 voor 12 Noord-Holland. Eh, dat eh, daar, eh, daar is het op terug te vinden, want het is een nieuwe release. Celine René hoorde je ervoor met Whatever It Is. Deze dame hebben we ook gehad in deze studio. Linde met haar laatste verschenen single. En ze is bezig om een EP uit te gaan brengen. Dit is de derde single die ze heeft uitgebracht. En het nummer heet Lights Down. Dus zij was eh, hier eh, te gast in augustus op de eerste wel te verstaan eh, van, van, dat, van die maand. Dan mocht zij hier het spits afbijten wat betreft de laatste zomermaand. Maar die ligt ook alweer achter ons. Dan gaan we nog even terug naar vorige week. Want vorige week had, hier een, had hier een band een optreden. Sakaram, dat was ook een reden. Want ze treden vanavond op in Sinetol om hun EP onder de aandacht te brengen. En een van de nummers die ze speelden vorige week was dit nummer. En dat is ook als single uitgebracht. Die hoort tot aan het einde van dit uur. En dat nummer dat heet Moeders Kindje. ik ik wist hoe je naam schreef. L? Of staat er toch een E voor december? In de zomer laat ik je preventief verlopen. Ik mis je nu al, nog voor ik heb gesproken. Mensen hebben bedankt zonder kijken in hun ogen. Ik wil dat je ze ziet, ze leert lopen, mij leert kennen. In een echo blijf ik over, moederziel alleen Moeders kindje, moeders mooiste is je moeder heen. Is ze nog je moeder voor je moeders ziel alleen? Moeders kindje, moeders mooiste is je moeder heen. Is ze nog je moeder voor je?